Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Londen was het vannacht betrekkelijk rustig. In de stad waren 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen. En dat lijkt redelijk gelukt. In andere steden waren wel incidenten. In Manchester zijn bijna 50 plunderaars opgepakt. In Nottingham werden relschoppers gearresteerd nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Leicester, Liverpool, Birmingham en Wolverhampton zijn tientallen mensen aangehouden. In navolging van Amerika en Europa lijken ook de beurzen in Azië wat uit het dal te klimmen. In Japan, Zuid-Korea, China en Hongkong begon de handel met 1 tot enkele procenten winst. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken liet gisteren weten dat de rente de komende twee jaar laag blijft. In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in eigen zak hebben gestoken. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector. Eerder vertrokken al een topambtenaar van president Rousseff en de Braziliaanse minister van Transport na beschuldigingen van corruptie. In de Chileense hoofdstad Santiago is een protest van tienduizenden scholieren en studenten uitgelopen op rellen. Toen jongeren begonnen met het in brand steken van auto's en het plunderen van winkels greep de politie hard in. In Chili demonstreren studenten al twee maanden. Ze eisen meer geld voor het onderwijs. China heeft zijn eerste testvaart gemaakt met een vliegdekschip. Het schip vertrok vanochtend vroeg uit de haven van Dalian aan de Gele Zee. Wereldwijd zijn er negen landen die beschikken over vliegdekschepen. China is nummer 10 land investeert fors in de opbouw van een marinemacht. En het was ook bekend dat het bezig was een oud Sovjet-schip om te bouwen tot vliegdekschip. Het weer in de noordelijke helft veel bewolking en een paar buien. In het zuiden droger en wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden.